met mij. En als jij in mijn armen zweeft, zal het zijn of de tijd weer herleeft. Ja, het was jaloezie, waardoor jij met mij. En als jij in mijn armen zweeft, zal het zijn of een sprookje herleeft. Leg je hoofd op mijn schouder, zoals weleer dat geweest is, dat dus, telt Jaren geleden, de tijd vloog voorbij. Nu sta jij weer daar, wat voel ik me blij. Ik ben blijven hopen en nu je er bent, wil ik weer met mij. En als jij in mijn armen zweeft, zal het zijn of de tijd weer herleeft. Ja, het was jaloezie, waardoor jij Ik kon niet begrijpen, ik kon niet verstaan waarom jij verdween. Ik had niets gedaan. Nu heb jij na jaren je fout ingezien. En zo wordt ons leven als vroeger misschien. Dans met mij en als jij in mijn armen zweeft, zal het zijn of de tijd weer herleeft. Ja, het was jaloezie, doe jij Dans met mij en als jij in mijn armen zweeft, zal het zijn of de tijd weer herleeft. Leg je hoofd op mijn schouder dat telt